Docenten vinden het niet veilig genoeg. Deze schooldirecteur in het Groningse dorpje Ten Boer maakt zich zorgen. Nou, kleuters kan je sowieso natuurlijk niet eh, op anderhalve meter afstand houden. Die spelen met elkaar, die komen dingen vragen. Er moeten snottenbellen afgeveegd worden of veters gestrikt. Volgens haar is het ook in de gangen lastig om genoeg afstand te houden. Bovendien willen sommige leraren niet voor de klas staan omdat ze in een risicogroep zitten. Waar sommige basisscholen dus nog twijfelen of ze gaan, staan zwemscholen juist te trappelen. Ze willen dat zwemlessen voor kinderen tot acht jaar zo snel mogelijk weer beginnen... omdat ze bang zijn voor gevaarlijke situaties komende zomer... als kinderen niet goed hebben leren zwemmen. Na zo weinig zwemmen is het ontzettend belangrijk dat ze in de gaten gehouden worden... met drukte, met open water, met golven, dat soort dingen. Dat is eigenlijk altijd, alleen nu, bij deze zomer, extra. Zo'n 50 zwemscholen hebben daarom een brief opgestuurd naar de Tweede Kamer. Netflix heeft een flinke stapel nominaties in de wacht gesleept voor de Golden Globes. De belangrijkste film- en tv-prijzen. 42 in totaal, onder meer voor The Crown en The Mandalorian. Ook films en series van Disney, Amazon en HBO zijn genomineerd, maar niet zo vaak als Netflix. Eind deze maand weten we wie wat wint, dan is de uitreiking online natuurlijk. In een bruidwinkel in Alkmaar blijft de telefoon maar rinkelen. Nu bruidsjurken passen er voorlopig nog niet bij is, bellen een hoop vrouwen in tranen op. Ze willen zo graag in die flow terechtkomen van een japon passen. Want dan komen ze in dat heerlijke sfeertje en dan, dan kunnen ze naartoe groeien. En nu kan dat natuurlijk helemaal niet. De winkel vol strapless en wijd uitlopende jurken met kant en glitters is al bijna een jaar op slot. En ze zijn niet van plan om volgende week de deuren te openen voor een afhaalservice. Dan mis je sowieso dat, oh, dat online passen. Je mist de sfeer, je mist de ambiance, je mist het vakmanschap. En, en bruidsjapon uitzoeken is ook een soort ja, een, een, een, een droom die uitkomt. Het weer, het midden en zuiden krijgen een mooie dag. Droog en best zonnig. Noorden blijft grijs en regenachtig. Het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A9 Alkmaar-Diemen... tussen Amstelveen en Knopend Holendrecht 5 minuten vertraging.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 The mirror en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Ziekenhuizen en apothekers vinden dat de GGD zuiniger moet zijn met coronavaccins. Als ze de restjes in een flesje beter verzamelen... zouden er zeven in plaats van zes doses uit een flesje van Pfizer gehaald kunnen worden. De baas van de Olympische Spelen in Tokio wordt mogelijk ontslagen... omdat hij zich in een vergadering tegen het plan keerde om meer vrouwelijke bestuurders te kiezen. Yoshiro Mori zei dat vrouwen maar irritant zijn omdat ze maar blijven praten. En vakbond FNV e kiest vandaag een nieuwe voorzitter. Bijna 1 miljoen leden kunnen online kiezen tussen de huidige vicevoorzitters Kitty Jong en Tuur Elzinga. Omdat de huidige voorzitter Han Busker vertrekt. De uitslag komt 10 maart dit weer nog, vooral in het noorden bewolking en kans op regen.